Kubinitski met het NOS-journaal. De coalitiepartijen en de PVV zijn het eens geworden over bezuinigingen in de zorg. Er is 2 miljard euro te veel uitgegeven en daarom gaat het mes in de uitgaven. VVD, CDA en PVV willen nog niet zeggen waar de klappen vallen. Wel is duidelijk dat het eigen risico niet omhoog gaat. En een bezoek aan de huisarts gaat niet onder het eigen risico vallen. Dat betekent dat verzekerden daar niet extra voor hoeven te betalen. Verwacht wordt dat het kabinet vandaag een definitief akkoord sluit over de zorg. Dan moet ook blijken op welke uitgaven wel wordt bezuinigd. Onder de doden die gisteren vielen bij de aanslag op een café in Marrakesh is een Nederlandse man. Nog een man en een vrouw uit Nederland raakten gewond, van wie in elk geval de man er slecht aan toe is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets naar buiten gebracht. Bij de aanslag in Marrakesh vielen zeker 14 doden. In de Verenigde Staten is een Nederlandse piloot van een Apache-helikopter om het leven gekomen bij een trainingsvlucht. De instructeur gaf op dat moment les aan een leerlingpiloot, die bleef ongedeerd. De helikopter was afkomstig van Fort Rucker, een basis in de Amerikaanse staat Alabama. Daar worden vliegers van de Koninklijke Luchtmacht opgeleid tot helikopterpiloot. In Londen is alles klaar voor het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton. Er worden duizenden mensen verwacht die het bruidspaar bij Westminster Abbey willen zien aankomen. Pas als Kate bij de kerk aankomt is haar jurk te zien. Van prins William staat al vast dat hij in het rode uniform van de Ierse garde trouwt. De huwelijksvoltrekking is straks vanaf kwart over elf te volgen op Nederland 1. Het weer in het noorden vrij zonnig, in het zuiden meer bewolking en enkele buien. De middagtemperatuur loopt uiteen van 16 tot 23 graden. Morgen op Koninginnedag op veel plaatsen zon, alleen later op de dag maakt het uiterste zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, 5 kilometer na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Breda naar Rotterdam 5 kilometer voor knooppunt de plein. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 Gouda Hoek van Holland. Er staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum 9 kilometer. De weg is dicht bij Rotterdam Centrum. Het verkeer kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam via de Benelux Tunnel over de A15 en de A4.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 Ja, en eh, we hebben gekeken nog of wij allemaal titels konden vinden met zonnig en, en warm. Maar dat gaan we helemaal niet doen, want we hebben een heel ander programma voor vandaag. En na Lennon en McCartney hebben we nu iets heel moois. If Dreams Come True, gezongen door Ella Fitzgerald. Jazz at the Philharmonic was dat. Met een eh, gigantische bezetting van negen jazzkanjers. En ik eh, ga de namen nog maar even noemen. Charlie Parker, Willie Smith op de alt-saxofonist. Buck Clayton, trompet. Coleman Hawkins en Lester Young, tenorsaxofoon. Kenny Cursey op de piano. Irving Ashby op de gitaar. Billy Headnot op de baas en Buddy Rich op de drums. En geloof het me of niet, het is een opname gemaakt op 22 april 1946. Fantastisch, jazz at the Philharmonic. Ja, jazz at the Philharmonic, jazz eh, op ZFM zou ik zeggen. We gaan nu luisteren naar eh, het Rosenberg trio dat geen verdere intro behoeft. Maar die spelen samen met een grote Nederlandse meester, inmiddels 71. Louis van Dijk. En dat doen ze heel vernuftig eh, zonder elkaars eh, idioom in de weg te zitten, hebben ze een hele mooie opname gemaakt. En dat is nu te horen in What's This Thing Called Love, een nummer van... not wrong The feeling's getting stronger The longer I stay away Miss the moss-covered vines The tall sugar pines Where mockingbirds used to sing And I'd like to see that lazy Mississippi A-hurrying into spring The moonlight on the bayou A Creole tune that fills the air I dream about magnolias in June And soon I'll You know what it means to miss New Orleans When that's where you left your heart And there's something more I miss the one I care for More than I miss New Orleans Georgia on my mind Georgia, Georgia A song of you comes sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Georgia, Georgia No peace I find Just an old sweet song keeps Georgia on my mind Georgia, Georgia No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Just an old sweet song keeps Georgia on my mind Georgia on My Mind, Willie Nelson. De inmiddels 70-jarige eh, Amerikaan die heel veel composities op zijn naam heeft staan. En eh, eh, zijn leven lang heeft geprobeerd om een goed performer te worden. Maar dat lukt hem steeds niet. Zijn composities werden door heel veel mensen gezongen. Maar hij slaagde nergens in. Uiteindelijk is hij natuurlijk hartstikke beroemd geworden en een mooie producten gemaakt. prachtige stem zijn performance liet altijd de mensen over. Iets anders is het gegaan met Harry James, die juist heel veel speelde van anderen en die ehm, hele mooie orkesten samenstelde. Die gaan we nu horen eh, in een eh, nummer I Cover the Waterfront en hij wordt begeleid door zijn music makers, een prachtige big band. still alive Ja, dat was nog eens een keer genieten van een prachtige en heel waardevolle plaat. Groen van aanzien. Side by side, Duke Ellington en Johnny Hodges. En de andere bezetting, die ga ik toch even noemen hoor. Naast Johnny Hodges op alt sax en Duke Ellington op de piano. Waren daarbij Harry Edison, Paul Hall op de bas. Leslie Span op gitaar en fluit. En Joe Jones op de druk. Het was New York 1959. Het is uh, Zandvoort 2011. Een zonnig weer. Zuid-Amerikaanse sferen. Carlos Jobim. Triste. Gezongen door Diana Reeves. I think my first major experience of touring uh, was with Sergio Mendez. And it was wonderful. Um, it was an experience that really inspired my life. I um, was introduced to a lot of wonderful music. I'd like to take you on that journey with me right now. Here to take us on that journey is my good friend Homero Lubombo from Rio de Janeiro. la nere ro no bo be rom ba the strain A heart that stops when you pass by Only to cause me pain Sad is to live in solitude do do do i just don't, don't, <laughs> ja, Diana Reeves, Triste. Het eh, bijzondere van deze liedvorm is dat het eh, ehm, heel veel syncopes geeft en dat je er heel... Eh, ehm, ja, mensen gaan altijd heel apart dansen op deze muziek. Wat zij ook deed in dit stuk is heel veel sketten. Padabadidadadoedababa, zonder woorden. En iemand die dat ook heel mooi doet is El Giro. Die wij nu gaan horen in een eh, hele bijzondere vertolking van het nummer Take 5. Ook zo'n nummer, waar, eh, een nummer dat mensen graag horen als je ergens muziek maakt. Waarop ze willen dansen, maar dat blijkt helemaal niet te gaan natuurlijk. Want het is 4, eh, dan weer 4, dan weer 5 in de maand. Dus je kan er gewoon niet op dansen. Dit terzijde. we gaan nu horen, ook skettend en woorden verhaspelend in het nummer Take 5. El Giro. lady, lady, boom, and the pound, the pound, and the room, the room. the boom, the pound, the pound, and the room, the room. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta Baby, baby, the pound, the pound, you know about the Just take a little time out with me. Well just take five, just take five. Just have your busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Oh, oh, I'm going out on my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say to Panama my out time. Still, I know all eyes are for me. I feel tingles down to my feet when your smile gets rushed to discreet and send me on my way. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you could good off your light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it by. tingles down to my feet When you're smiling to the street Instead suddenly gone away Wouldn't it be better not to be so polite Precious time I you, you know that you could offer me a light Start a little conversation now, it's alright Will you, David? twinkle, where do we say? Guess a so pantomime out of time, still I know my life's out for me. Half a tingle down to my feet. When your smile is went to the street, it's telling me come away.